DSB-directeur Scheringa zei na afloop bij de Nederlandse Bank in Amsterdam dat het hem niet gelukt was om de vijf banken te overtuigen van een overnameplan. Hij zei wel dat hij nog in gesprek is met een Amerikaanse partij. Die zou nog wel geïnteresseerd zijn in overname van DSB als geheel. Morgenochtend moet daar uitsluitsel over komen, want DSB heeft van de rechter tot 12 uur de tijd gekregen om een overnamekandidaat te vinden. Over de Amerikaanse partij wil de Scheringa niet veel kwijt. Het zou een bedrijf zijn dat wereldwijd een aantal banken bezit. Hij noemde het een serieuze kandidaat, sprak ook van een allerlaatste strohalm. De Britse overheid zal Geert Wilders niet tegenhouden als hij naar Engeland komt. De PVV-leider is van plan om morgen naar Londen te reizen voor overleg met een lid van het Britse Hogerhuis. Wilders wilde in februari in Engeland zijn film Fitna laten zien, maar hij werd op de luchthaven teruggestuurd. Een Britse rechter oordeelde dinsdag dat de politicus ten onrechte de toegang was ontzegd. De PVV-leider zal wel streng in de gaten worden gehouden als hij op bezoek komt, zegt de Britse overheid. In de Amerikaanse staat Colorado is met mannenmacht gezocht naar een zesjarige jongen die met een heliumballon de lucht in zou zijn gevlogen. De ballon was door zijn vader gemaakt en stond in de tuin. Een familielid had verklaard dat hij in het mandje onder de ballon was geklommen... en dat het touw waarmee de ballon mee vast was gemaakt losliet. Twee uren later landde de ballon zo'n 100 kilometer verderop. Er zat niemand meer in het mandje. Kort daarna werd de jongen gevonden. Hij had zich verstopt in de schuur bij zijn ouderlijk huis. Amerikaanse tv-zenders zonden de tocht van de ballon live uit. Dan nog het weer, vannacht meer bewolking met regen vanuit het noorden. Morgen overdag eerst nog wat regen, smiddags af en toe zon. Het wordt 13 graden met aan zee mogelijk stormachtige wind.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 Now give them y'all they none of your baby. Y'all so me, but them cannot face me. In a bedroom, shabba ranking and lazy. Love off the girl, them crazy. Oh, I love woman believe it, you in love, love, love with the realest.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 Woman, you make me sweat. Oh, you are so sexy. Boom boom boom. 106.9 Zie!